Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Turkije heeft woedend gereageerd op de Amerikaanse erkenning van de Armeense genocide... waarbij naar schatting anderhalf miljoen Armeniërs omkwamen. We hoeven van niemand wat te leren over ons eigen verleden... zei de Turkse minister van Buitenlandse Zaken. De Armeense genocide was in 1915 en latere jaren... toen het huidige Turkije deel uitmaakte van het Ottomaanse Rijk. Vandaag is de jaarlijkse herdenkingsdag. Bidens voorgangers hebben op president Reagan na de erkenning van de genocide altijd vermeden. Ze vreesden dat zo'n erkenning de relatie met NAVO-partner Turkije zou schaden. Het ministerie van Volksgezondheid gaat om tafel met huisartsen die bezorgd zijn over de lage opkomst bij coronavaccinaties in achterstandswijken. Huisartsen en specialisten vroegen vanmorgen bij de NOS om speciale vaccinatiecampagnes gericht op die wijken, waar soms maar een derde van de mensen een prik komt halen. Het ministerie zegt nu dat er al veel gebeurt om bewoners van kwetsbare wijken te bereiken. Met bijvoorbeeld een vaccinatiefolder in tien talen. Agenten hebben in de binnenstad van Breda ongeveer 200 bekeuringen uitgeschreven aan mensen die zich niet hielden aan het verbod op groepsvorming. Vanmiddag en aan het begin van de avond zijn groepen jongeren weggestuurd uit het centrum omdat het daar te druk werd. Vandaag zou in Breda een groot feest van Radio 538 worden gehouden. Dat ging na protest niet door. Het lijkt erop dat er toch groepen jongeren naar de stad zijn gekomen. Naar schatting 10.000 mensen hebben in Londen gedemonstreerd... tegen de coronamaatregelen van de Britse regering. Ze willen geen mondkapjes dragen, zijn het oneens met lockdowns... en vrezen een vaccinatiepaspoort. Het protest verliep rustig. Het weer, het koelt vannacht af tot een graad of 1.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 Bang, bang, na na na na na. Oh my god, think I'm in trouble. Oh. Ooh, you showed up and made me wonder. Looking fun, but of dangerous too. Yeah, yeah. Ooh, I got lifted off the ground. I don't know what you've done, but it's just too good.